Twee uur, Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Computergigant Apple heeft een omstreden applicatie verwijderd uit de online winkel. Dat is gebeurd op verzoek van Israël. De applicatie Derde Intifada was een platform waar tegenstanders van Israël, Israël elkaar ontmoeten en protesten tegen het land konden organiseren. Het Simon Wiesenthal Centrum had al eens geprotesteerd bij Apple. Nadat de Israëlische minister van Informatie persoonlijk een mail had gestuurd naar de baas van Apple, Steve Jobs, besloot het bedrijf de gratis applicatie te verwijderen. Volgens een woordvoerder omdat de app in strijd is met de regels van de applicatiewinkel van Apple. Ten oosten van Japan is een aardbeving gemeten met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter. Er was een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die werd na een paar uur weer ingetrokken. Hetzelfde gebied werd in maart getroffen door de grote aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter. Die werd gevolgd door een tsunami, waardoor door zeker 23.000 doden vielen. De schade was groot. De Tweede Kamer debatteert nog steeds over een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten. In een vooroverleg zijn VVD, PVDA, GroenLinks en D66 het wel eens geworden over een uitzondering. Van het verbod mag worden afgeweken als voorstanders kunnen aantonen dat hun methode geen extra dierenleed veroorzaakt. Orthodoxe joden en moslims zijn teleurgesteld over dat compromis. Zo zegt een moslimvertegenwoordiger er niets mee te kunnen... omdat het niet te bewijzen is dat een dier niet leidt.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 Napolitano is het daar nu mee eens. Het weer later vannacht aan de kust kans op een enkele bui. Minima vannacht rond 11 graden. Overdag in het hele land buien, in het binnenland met kans op onweer. En het wordt 18 graden.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 I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give 'em all to you. If the birds were mine, I'd tell them in the sing I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I. So there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting, and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you. En kinderstemmetjes eindigt het nummer wat je zojuist hebt gehoord. If the Stars Were Mine met daarin ook de stem, de volwassen stem van zangeres Melody Gardot. De opname die je hoorde werd eh, twee jaar geleden gemaakt voor haar album My One and Only Thrill. En zo ben je dan welkom bij De Nacht Anders, het muziekprogramma van Radio 1... met muziek van heinde en verre van alle tijden en van alle genres. Je zou kunnen zeggen, de muziek van alle kanten. Met in dit uur ook twee studiosessies. Ik heb voor je klaar liggen een opname uit het ochtendprogramma van Giel... waarin je kan luisteren naar de Zeeuwse band Raccoon. En ik heb ook nog een wat oudere opname. Die is namelijk van eh, Caro Emerald, That Man. Dat is namelijk in Engeland op single uitgekomen van Caro Emerald. In Nederland is het al eh, heel lang uit. Er kwam het al... Eh, vorig jaar op een eh, single uit van de eh, debuut-cd. Maar goed, in Engeland is het uh, nu uitgekomen dat That Man van Caro Emerald...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 in Met het oog op morgen, Batman. Man. I loved you twice. That's where this tale begins. I played my hand. I rolled the dice, now I'm paying for my sins. I got to bed. Sterk. En ze hebben elkaar gevonden in Londen, een gezelschap van eh, Britten en Ieren. De Overtones, zo noemen zij zich. En ze zijn een jaar bij elkaar. En dit is in Engeland iets wat eh, behoorlijk populair aan het worden is. De Overtones, Gambling Man, dat kon je van zo horen. De Brothers Band, Ramblin' Man. gitaarmuziek die voor mij nog wel een tijdje had mogen doorgaan. Maar er werd anders besloten tijdens de productie. Toen werd de volumeknop dichtgedraaid. Al dus geschieden 1973. Je hoorde de stem van Dickie Betts. Degene die het liedje ook geschreven heeft. Hoewel heeft gebaseerd op een eh, oude country and western song van Hank Williams. Gam a Ramblin' Man. Dat kon je beluisteren. De Elman Borders Band 1973. De Bannerman gaat dit worden. Blue So we waved our hands as we marched along. you back all the way. And the kids and the dogs were laughing as they ran. And the banner man held the banner high with an in his eye. I wish that I could be a banner man. people said amen. Then we all got up and we formed a queue and the drums went. vaandeldrager. Toen Hermans heeft daar een conferentie over gehad... en er werd over gezongen door Bloemink in de jaren 60... de stemmen veroordeeld van Roger Cook en Madeleine Bell. Bloemink, zo heet het gezelschap. Meldingpot. dat was ook een grote hit voor dit gezelschap. Benjamin dus uit de jaren 60. En dus uit de jaren 70, Bram Vermeulen. En die heeft het over een aardige man. Het was een onopvallende man die een kamer had gehuurd. Niemand die wist wat hij uitvoer, niemand wist er wat van. Scheiding in zijn natte haar en altijd een plooi in zijn hoek. Staat hij s ochtends te wachten bij de halte op de hoek. krijgt hij niet niemand die hem ooit bezoekt. Als ze hem op straat begroet man. Altijd op tijd met de huur. Hij ging op zo'n op zijn kamer. Stinken doet het er niet. Hij had niet eens porno aan de muur. Niemand die om hem geeft. En niemand zal hem missen. Altijd op tijd naar bed. Wat doet het toe dat hij leeft? Aardige man. De Turkse man. Zoals vroeger wordt het nooit meer. Hij moest maar beter verhuizen, want de buurt die van Meulen, 1982 is dit trouwens een aardige man wat je van hem hoorde. Bram van Meulen en de toekomst, zo heette de band die hij toen had. En de langspeelplaat waar het op stond heette Tegen de Tijd. Bram van Meulen dus. No Mercy, dat is de titel van een liedje dat op dit moment in de hitparade te vinden is van Raccoon. En Raccoon was in het vroege voorjaar te gast bij het ochtendprogramma van Giel Belen op de vroege ochtend. En toen zongen ze daar ook No Mercy. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst that you can be. Let's good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for no king, no mercy for no soldier, no mercy for the king, no mercy for the king.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 Oh man, there won't be any. No mercy for no soldier, no mercy for no soldier. No mercy for no soldier, no mercy for the king, no mercy. versie van Raccoon. Opgenomen 18 maart, jongsleden in het opstand. De waarheid Radio 1 met De Nacht Klinkt Anders.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 En werd het een uh, poprockband. Hoe is het met de Stranglers? Ze bestaan nog steeds en ze treden op bij festivals. Niet alleen in Engeland, maar ook in het buitenland. In uh, het zieltogende Griekenland. <laughs> in juli dan is daar een uh, Rockwave Festival in Athene. En daar zullen ze verschijnen. En ook op diverse festivals in uh, Engeland dus. De Stranglers, No Mercy kon je van ze horen. You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. <laughs> and uh, I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zabinu, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy, Mercy, Mercy. daarvoor hoorde je een oude live-opname. 1966 kwam die van de saxofonist Cannonball Adderley. Het Cannonball Adderley Quintet die in 66 een hit had met Mercy, Mercy, Mercy. En vervolgens hoorde je dan John Mellencamp met Save Some Time to Dream... van een album dat vorig jaar verscheen onder de titel No Better Than This. Een album dat hij op een bijzondere wijze had opgenomen. Hoewel van de andere kant is het ook weer niet zo bijzonder. Hij deed het op een ouderwetse wijze met een spoelrecorder. Een hele simpele spoelrecorder heeft hij eh, de hele eh, cd volgemaakt. En er is ook een LP natuurlijk van verschenen... omdat hij... Eh, ja, toch ook zo zijn bedenkingen had van de digitale technieken. Mellencamp is eh, eentje van de generatie die nog steeds denkt van nou opnemen met een oude spoederrecorder. Dan klinkt het warmer, eh, mooier, eh, intiemer, et cetera, et cetera. En ja, daar heeft hij wel gelijk in. In ieder geval met de songs zoals hij die heeft opgenomen. En zoals je die net hebt kunnen beluisteren, zoals je de ene van hebt kunnen beluisteren onder de titel No Better Than This. En als je je daarvan wilt overtuigen van hoe eh, een team en klooster is... als alles uh, ouderwetse analoog wordt opgenomen. Je kan dat ook gaan bekijken, want de man die treedt op... die is op dit moment bezig met een eh, Europese tournee. Hij staat morgenavond in Denemarken op het podium... en zondagavond is hij in Nederland in het Wereldforum Theater in Den Haag. Daar geeft hij een optreden, de No Better Than This Tour. John Mellencamp en de man die is al eh, jarenlang actief. Eind, 19, eind jaren 70 en 1979, toen maakte hij al een LP. En daarop staat dit I Need a Lover. Dat is in zijn versie niet zo'n groot succes geworden. Maar er is wel iemand anders die ermee aan de halen is gegaan. Die daar hitparades heeft meegehaald. Een zangeres. En dat is namelijk Pat Benatar geweest. Maar je hoort nu het origineel. John Mellencamp, I Need a Lover. John Cougar, ook opgenomen met minimale middelen. Zoals je dat hoort, maar wel een hele goede rocksong is het geworden. Dat I Need a Lover, dat in 1978 al uitkwam op een cd, of op een LP, die heette Biography. En dat was een release alleen in Europa. En een jaar later toen kwam het ook in Amerika uit en wereldwijd onder de titel John Cougar. Dat was de LP die toen uitkwam, waar ook dit I Need a Lover op stond. En zoals ik al zei, het was destijds ook een grote hit voor zangeres Pat Bannetar, Die heeft het toen eh, eigenlijk bekendgemaakt. En Benatar was zelf eh, ook degene die in 79 de hitparade bestokte met... wat ik je nu laat horen, We Live For Love. Pat Benatar, die in 1979 van haar deed horen. En dat gebeurde dan met die allereerste LP van haar, The Heat of the Night. En die bevatte deze single We Live for Love. Pat Benatar, die in Nederland vooral is bekend geworden met eh, Love is a Battlefield. Een nummer dat nog steeds terug te vinden is in al die edities van de top 2000 van Radio 2. Nou, inmiddels is uh, Pat Benatar hier in Europa enigszins uit het zicht geraakt. Maar ze heeft niet stilgezeten. Ze heeft eh, haar memoires geschreven. Er is een boek van eh, de verschenen onder de titel Between a Heart and a Rock Place waarop ze haar levenservaringen beschrijft in de rock'n'roll scene. En ze zit niet, niet achter de geraniums. tegendeel. ze treedt nog steeds op. Ze heeft een hele volle agenda met optredens... maar die vinden voornamelijk plaats in Amerika. Pat Benatar, die je dan nog eens een keer kon beluisteren. De nacht ging dans bij de vader op Radio 1. Dit is geen familie van José. Hij heet Geo Feliciano. Dan komt uit Puerto Rico. cuanto gimió a la caona oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Rebecca En je hoorde de stem van Gao Feliciano. Zo dadelijk hoor je het nieuws met Lieselot Thomassen. En tot die tijd een nummer van Mylène Farmer. Dit is Nieuw in Frankrijk. Bleu Noir. Frankrijk een grote verdette al jarenlang. Dit is nieuw van de, de cd heet Bleu Noir. Dat was een tijdje geleden ook de single voor zangeres Mylène Farmer.